Het gaat om een 30-jarige man uit de gemeente Noorderveld en hij wordt verdacht van de betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Om hoeveel patiënten het gaat is nog niet bekend. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. Het Wilhelmina ziekenhuis zegt dat ze geschokt zijn. Ze hebben alle collega's en mensen die direct betrokken waren op de hoogte gebracht. Nederland krijgt concurrentie van Mexico en de VS. Want ook die landen willen het WK voetbal voor vrouwen organiseren. Het gaat om een toernooi in 2027. Nederland wil dat samen met België en Duitsland organiseren. Waar de wedstrijden worden gehouden beslist voetbalbond FIFA volgend jaar. K-pop artiest Moonbin is overleden. Hij werd gisteren gevonden in zijn appartement. Het lijkt erop dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Moonbin zat bij, zat bij K-pop band Astro, waar hij mee op tour was. Hij was 25 jaar de familie van Formule 1-legende Michael Schumacher stapt naar de rechter. De coureur liep bijna tien jaar geleden ernstig hersenletsel op bij een ski-ongeluk. Hij lag een tijd in coma. Daarna hoorden we bijna niets meer van hem of zijn familie. Tot er deze week ineens een groot interview verscheen. Tenminste, dat leek zo, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Op de cover staat wereldsensatie. Het eerste interview met een archieffoto van Schumacher erbij. En daar klein onder, het klinkt bedrieglijk echt. En als je het blad dan openslaat, dan zie je quotes van Schumacher. Bijvoorbeeld, mijn leven is totaal totaal verandert. Wat natuurlijk niet zo verrassend is voor iemand die een zwaar ongeluk heeft gehad. Maar als je dan verder leest, dan blijkt het allemaal nep te zijn. Die antwoorden die komen van een soort chatbot die daarvoor info van het internet gebruikt. Maar ja, de suggestie wordt wel heel sterk gewekt dat het echt zou kunnen zijn. De familie van Schumacher kan er niet om lachen. Zij slepen het tijdschrift voor de rechter. Het weer. Vanmiddag is er weer wat zon. In het zuiden ook regen en kans op onweer. Zo'n 11 graden. Morgen op sommige plekken zonnig en een graad of 18. Maar in het midden van het land vooral regen en een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is in de hart van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Alkmaar en Heer Hugo Waard vanwege een technisch onderzoek. En tot zover de verkeersinformatie.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 in het begin van de ochtend zijn hervat. Bij een cyberaanval op een zorginstelling in Brabant hebben hackers... gegevens van cliënten en medewerkers buitgemaakt en gepubliceerd. Volgens Omroep Brabant is de aanval uitgevoerd door dezelfde groep... die onlangs een cyberinbraak deed bij de KNVB. En het dodentaal naar de stormloop in Jemen is opgelopen tot minstens 85. Er brak paniek uit toen mensen waren samengedromd omdat er geld werd uitgedeeld. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen. Vanmiddag geregeld zon, maar in het zuiden valt nog een bui bij een graad of 11.